Uur. Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ben je in Limburg, blijf uit de buurt van het water. De hulpdiensten waarschuwen. Door alle regen is er veel snelstromend water en dat is gevaarlijk. Gisteravond leidde de regen ook al tot veel overlast in de straten. De A79 bij Heerlen kwam zelfs helemaal blank te staan. Het waterschap heeft zijn handen vol aan de regenbuien. In het zuiden hier, in, eh, bijvoorbeeld Schin op Geul, is eh, gisteravond 85 mm in, eh, in drie uur gevallen. En dat zijn extreme hoeveelheden. En we proberen met man en macht in ieder geval eraan te werken dat er zo weinig mogelijk overlast is. Het blijft in Limburg nog tot morgenavond veel regenen, daarom geldt er code oranje. Jonge mensen zijn een stuk banger voor hun coronaprik dan ouderen... en ze vallen ook vaker flauw, merken vrijwilligers van het Rode Kruis bij vaccinatieplekken. Ben je ook niet zo van naalden? Dan zijn er wat tips en tricks. Zorg dat je genoeg gegeten hebt van tevoren. En geef het gewoon aan als je bang bent. Dan kun je liggend geprikt worden. Corona is goed nieuws voor mensen die een huis willen huren. Als je een vrije sectorwoning wil, betaal je vaak tientallen euro's minder dan begin vorig jaar. De prijzen zakken sinds het begin van de crisis, vooral in grote steden. En dat komt doordat er veel minder expats naar Nederland komen. Groot feest in Veendam in Groningen. Daar is alweer het 500ste plezierbootje van dit seizoen doorheen gedobberd. Met aan boord een Duits echtpaar. En zoiets moet natuurlijk gevierd worden. De wethouder heet het stel welkom met een tas vol lokale producten. Congratulering zien 500ste boot uh, hoe Veendam bezoekt. Zo, ik heb het voor die metgebracht. <laughs> En schöne tassen met allemaal dingen over Veendam. Volgens de wethouder verdient de vaarroute bij Veendam meer aandacht. Het is een uniek stukje, zegt hij, met 27 bruggen in 5 kilometer. Het weer. Limburg krijgt ook vandaag dus weer een bak regen over zich heen. Mogelijk leidt dat weer tot overlast. In de rest van het land droog met soms wat zon en het wordt 19 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland veel vertraging door de werkzaamheden op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Rottepolderplein 5 kilometer met een half uur vertraging. Richting Alkmaar tussen af het Haarnem zuid en knooppunt Vels zo'n 20 minuten. Daardoor is het verkeer ook behoorlijk vastgelopen op de A22 vanuit Beverwijk naar Velzen. Tussen Beverwijk en het knooppunt Velzen ook een half uur vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Living it up, but living down low. Chasing that luck before I get old. Looking back, oh, we had some fun. Boy, run, run, run, run, run. They tell you that the sky might fall. They'll say that you might lose it all.